Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Duitsland helpen bij hun pogingen tot toetreding tot de Europese Unie. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd op een persconferentie... samen met de Turkse premier Davutoglu. Die herhaalde dat Turkije met Duitsland wil samenwerken... om illegale migratie tegen te gaan. Hij vindt ook dat er in Syrië een veilige zone moet komen... voor de opvang van vluchtelingen. Merkel zei ook dat ze hoopt dat de Turkse regering... zich na de komende parlementsverkiezingen inzet voor verzoening met de Koerden. De gemeente Apeldoorn verwacht morgenmiddag de resultaten te krijgen van metingen op het drinkwater in de noodopvang voor vluchtelingen. Tijdelijk wordt het stromend water niet gebruikt. Gisteravond werd een watertank bijgevuld, maar mogelijk is dat niet hygiënisch gebeurd. De brandweerslang die werd gebruikt was niet van tevoren gecontroleerd. Voorlopig wordt er drinkwater in flessen uitgedeeld. In de noodopvang in Apeldoorn zitten ongeveer 400 vluchtelingen. De Big Ben in Londen verkeert in zeer slechte staat. Het uurwerk in de Elizabeth Tower moet dringend worden gerestaureerd. Het staat in een rapport aan het Britse parlement, dat is uitgelekt. De kosten voor de restauratie van die toren en de klok worden geschat op tientallen miljoenen euro's. Er wordt rekening mee gehouden dat het uurwerk zichzelf binnenkort door roest en vervuiling zal vastdraaien. In de eredivisie heeft Feyenoord bij Herenveen gewonnen met 5-2 na een ruststand van 5-0. Dirk Kuyt scoorde drie keer. Feyenoord staat nu weer naast Ajax aan kop. Onderin pakte de Graafschap zijn tweede punt. Bij ADO Den Haag werd het 1-1. En in Enschede boekte FC Twente zijn tweede overwinning van het seizoen. NEC werd met 1-0 verslagen. Het weer, het is bewolkt, maar vanuit het noordoosten geleidelijk wat droger.